Gestart. Kees Groot met het NOS-journaal. De rechterhand van de Britse premier May, vicepremier Damian Green, stapt op. Hij blijkt misleidende verklaringen te hebben afgelegd over de vondst van extreme porno op zijn computer in het lagerhuis. Green ontkende die beschuldigingen steeds. In zijn ontslagbrief verontschuldigt hij zich voor zijn gedrag. Premier May zegt enorm verdrietig te zijn over Greens vertrek. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Beverwaard zijn vanavond twee mannen om het leven gekomen. Ze zaten in een geparkeerde auto voor een woning. Vanuit een passerende auto werd het vuur geopend, met volgens getuigen waarschijnlijk een automatisch wapen. Een aantal kogels trof de woning, daar was op dat moment iemand aanwezig, maar die raakte niet gewond. In de buurt van Breskens in Zeeuws-Vlaanderen is vanavond na een woningoverval een vuurgevecht ontstaan tussen de verdachten en de politie. Een van de verdachten raakte daarbij zwaar gewond, de ander ging er vandoor. In het huis bij Breskens werden vier mensen gevonden, onder wie een zwaar gewonde man. Heineken en Gillette, sponsors van tv-programma Voetbal inside, willen een gesprek met de leiding van RTL. Aanleiding is de commotie die is ontstaan over uitspraken van analisten Johan Derksen en René van der Gijp. Sylvana Simons riep adverteerders gisteren op zich terug te trekken, omdat de uitspraken racistisch en homofoob zouden zijn. Maar volgens RTL gaat Voetbal Insight niet te ver. AZ heeft zich met veel moeite geplaatst voor de kwartfinale van het toernooi om de KNVB-beker. In Sittard werd Fortuna met 4-2 verslagen, maar in de 89ste minuut stonden de Alkmaarders nog achter met 2-1. Pas in de blessuretijd kwamen ze langs zij. Ook PSV bekert verder. In Eindhoven werd VVV Venlo met 4-1 verslagen. Bij de rust stond het nog 1-1 gelijk. Het weer, het is bewolkt en nevelig. Plaatselijk kan wat motregen vallen. De minima liggen vannacht tussen, eh, liggen rond de 7 graden.